Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In ons land worden voorlopig even geen AstraZeneca-prikken gezet. Vorige week stopten sommige andere landen daar al mee. Er kwamen verhalen over mensen die na zo'n prik een bloedprop kregen. Er wordt nu onderzocht of dat echt door het vaccin komt. Volgens minister De Jonge mag er geen enkele twijfel zijn. Laten we hopen dat we over een aantal weken weer verder kunnen met vaccineren. Want we hebben ook dit vaccin natuurlijk hard nodig. Uit voorzorg, om ook nader onderzoek te kunnen doen, moet nu echt even op de pauzeknop worden gedrukt. De GGD moet nu 43.000 afspraken voor zo'n AstraZeneca-prik afzeggen. Mensen op Curaçao moeten weer wat eerder binnen zijn. De avondklok op het eiland wordt vervroegd naar 9 uur. Komt door de Britse variant die voor meer besmettingen zorgt. Verder mogen er in winkels en bij evenementen voorlopig maar 25 mensen zijn. Dat was het dubbele. Een groep kinderen zorgde gisteren voor overlast bij twee winkelcentra in Roermond. Ze intimideerden mensen die er aan het shoppen waren en wilden zelfs een winkelcentrum bestormen. Waarom is niet duidelijk. De politie heeft van 20 kinderen de namen opgeschreven en de ouders aangesproken op het gedrag. En de rode potloden worden geslepen. De stemformulieren liggen klaar. Over een half uur gaan de eerste stembureaus open. Vandaag en morgen mogen ouderen stemmen en mensen die vanwege hun gezondheid in een risicogroep vallen. De lijsttrekkers van de zes grootste partijen waren gisteravond nog te zien bij het jeugdjournaaldebat. Ja, mijn spreekbeurt ging vroeger eigenlijk altijd over dieren, over paarden, over honden. Een vraag aan eh, meneer Hoekstra eh, of u vaak herkend wordt op straat. Eh, ja, dat gebeurt steeds vaker. Uh, aan het begin, toen ik net minister was, toen kon ik nog wel een beetje ongestoord over straat. Wat ik van jullie wil weten is, gaat de politiek meer doen tegen klimaatverandering? Ja. Meneer Klaver, zeg het maar. Ja, de politiek moet echt veel meer doen om klimaatverandering aan te pakken. De vaders en moeders, de ouders moeten dat gaan betalen. Dat zijn hele dure plannen. Ehm, en die zorgen ervoor dat uiteindelijk, als je niet veel geld in je portemonnee hebt, dat je dadelijk of uh, niet meer op vakantie kan of niet meer naar McDonald's kan. Dat is allemaal niet goed. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Er kan een enkel buitje vallen en het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam bij Durgerdam.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 We should be dancing won't bite uh-uh. unless you like. Unless you like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Oh. Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FM. 106.9 ZFM Think I forgot to breathe Did you forget my name?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 de kans op bloedproppen vergroot. Verschillende landen, waaronder nu ook Nederland... hebben het gebruik van het vaccin tijdelijk stilgelegd. Rond deze tijd beginnen de Tweede Kamerverkiezingen. Vandaag en morgen zijn er zo'n 1600 stembureaus open... bedoeld voor kiezers die in de coronarisicogroep zitten. De rest van de ruim 13 miljoen kiesgerechtigden wordt gevraagd woensdag te stemmen. De Britse premier Johnson zegt dat de moord op de 33-jarige Sarah Everard... de Britten moet verenigen in de aanpak van geweld tegen vrouwen. Hij overlegt vandaag met zijn ministers en de politie over meer veiligheid op straat.